Dielke met het NOS-journaal. De CIA gaat reorganiseren. Volgens de inlichtingendienst is dat nodig vanwege technologische innovaties... een aantal nieuwe dreigingen in de wereld... en zogenoemde witte vlekken op inlichtingengebied. Grootste verandering is het samenvoegen van de agent op de grond... en de analisten die de rapporten schrijven. Ook komt er een nieuwe afdeling voor digitale innovatie. De reorganisatie is een van de grootste in de geschiedenis van de inlichtingendienst. De provincies voeren allemaal een eigen beleid als het gaat om nevenfuncties. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Nieuwsuur. In de ene provincie mogen gedeputeerden en commissaris van de koning tienduizenden euro's bijverdienen en in andere helemaal niets. Ook de aard van de functies verschilt, van bijvoorbeeld jurylid bij een prijs tot commissaris bij een miljardenbedrijf. In Gelderland harken de bestuurders met hun bijbanen bijna 125.000 euro binnen. In Flevoland en Overijssel hebben ze geen betaalde functies. NS-medewerkers krijgen s'avonds extra assistentie op de stations Schiphol en Hoofddorp. Dat heeft de NS-directie toegezegd aan actievoerders op station Hoofddorp. Zij blokkeerden de afgelopen dag korte tijd het spoor uit woede over de mishandeling van een hoofdconducteur. Zij werd vannacht aangevallen door iemand die de trein niet uit wilde. Seksueel actieve homo's mogen in de toekomst mogelijk weer bloed geven. Minister Schippers wil gaan praten met onder meer bloedinzamelorganisaties Sanquin en het COC. Uit onderzoek van Sanquin en de Universiteit Maastricht zou blijken dat er weinig bezwaren meer zijn. Homoseksuele mannen die seks hebben gehad met andere mannen mogen sinds het uitbreken van aids geen bloed meer geven.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 Ik zou al blind en doof beauty and uh, the brains. Beauty, the beauty and the brains. The beauty, hey, ze heeft de beauty and the brains. Oh yeah, the beauty and the brains. The beauty, uh. Want is alles, alles, alles, alles in het.